Toch waarschuwen basisscholen dat de zijinstromers het lerarentekort niet zullen oplossen. In de nieuwe dienstregeling op het spoor gaan vooral meer treinen rijden. Zo gaan er zes intercities per uur rijden tussen eh, Amersfoort en Utrecht Centraal... en komen er meer treinen tussen Eindhoven en Dordrecht. Volgens spoorbeheerder ProRail kan de ruimte op het spoor beter worden benut... dankzij een nieuw planningssysteem. Henk Otte neemt Forumsenatoren Jeroen de Vries en Dorien Rookmaker... mee naar zijn nieuwe politieke partij, meldt de Telegraaf. Forum voor Democratie-leider Baudet zegt dat hij daarvan niet op de hoogte is gebracht. Otte werd vorige maand geroyeerd als forumlid, maar weigerde zijn zetel op te geven. De speerpunten van de nieuwe partij worden onder meer beter bestuur en het klimaat- en immigratiebeleid. Na onderhoud dat ruim twee jaar heeft geduurd... is de Maastunnel bij Rotterdam weer in beide richtingen open. Er was onder meer betonrot. Ook is de techniek in de tunnel vernieuwd... zodat die voldoet aan de veiligheidseisen. Vicepresident Mike Pence wordt ook bij de campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen volgend jaar de running mate van Donald Trump. Die is erg tevreden over Pence, zei hij. De 60-jarige Pence staat bekend als conservatief, vooral op het gebied van abortus en homorechten. Hij heeft een grote christelijke achterban in Amerika. De Oranje Mannen hebben op de EK Hockey met 3-2 gewonnen van Duitsland. Door die uitslag ontloopt de titelverdediger in de halve finales... hoogstwaarschijnlijk wereldkampioen en gastland België. De Nederlandse vrouwen spelen vanavond hun tweede wedstrijd. Die is om 6 uur tegen Spanje. Het weer, lokaal nog een bui, later vandaag zon en buien. Eerst alleen, nog, eerst alleen aan zee, later ook in het binnenland.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 It's live, live, it's all the way live. Don't even have to walk, don't even have to drive. Just slide, slide, slippity slide. Just forget about the troubles and your nine to five. And just sail on. That's what you do.